Agenten gingen de vrouw uiteindelijk halen en arresteerden haar. De vrouw hoort bij de actiegroep Rise and Resist. Leden van die groep hadden een spandoek opgehangen aan de voet van het vrijheidsbeeld... waarin ze kritiek uiten op het immigratiebeleid. Volgens een woordvoerder van de actiegroep was het protest van de vrouw niet gepland. Het verhoren van homoseksuele vluchtelingen wordt aangepast. Staatssecretaris Harbers zegt dat de IND het persoonlijke, authentieke verhaal boven tafel moet krijgen. De Tweede Kamer had kritiek op de huidige verhoormethode met vragen waarop een homoseksuele vluchteling soms moeilijk antwoord kan geven. Daardoor zouden sommige vluchtelingen onterecht worden afgewezen. Chris Froome heeft naar eigen zeggen een zware periode achter de rug, maar wil nu vooral vooruitkijken. De Britse wielrenner vertelde op een persconferentie over de maandenlang slepende dopingzaak tegen hem, die eerder deze week werd geseponeerd. De topman van Team Sky zegt dat hij zich maar op één ding wil richten, voor de vijfde keer de Tour de France winnen. En de Wereldvoetbalbond FIFA is helemaal klaar met Diego Maradona. De Argentijnse wereldster had veel kritiek op de scheidsrechten van de wedstrijd tussen Engeland en Colombia. Volgens Maradona was een strafschop voor de Engelsen onterecht. De FIFA vindt zo'n uitspraak ongepast en ongegrond. Eerder kreeg Maradona al een waarschuwing voor zijn gedrag op de eretribune tijdens de wedstrijd Argentinië-Nigeria het is droog. De minima liggen vannacht rond 12 graden.